Michel Koenen met het NOS-journaal. Amerika heeft de grens tussen San Diego en het Mexicaanse Tijuana gesloten. Dat gebeurde na de bestorming van honderden migranten. Ze probeerden het grenshek over te komen, maar dat mislukte. Mexico zegt dat 500 migranten worden teruggestuurd. In Tijuana bivakeren duizenden migranten uit Midden-Amerika. President Trump heeft duizenden militairen naar de grens gestuurd... om de grens extra te bewaken. De Oekraïense president Poroshenko heeft zijn oorlogskabinet bijeengeroepen. Aanleiding is de beschieting van Oekraïense marineschepen door Rusland. Dat gebeurde op de Zwarte Zee voor de kust van de Krim... dat door Rusland is geannexeerd. En bij de beschieting zouden twee Oekraïense bemanningsleden gewond zijn geraakt. En volgens Rusland zijn de gewonden buiten levensgevaar. Ook zouden drie Oekraïense schepen in beslag zijn genomen. Rusland stelt dat de schepen in Russische wateren waren. Eh, volgens Oekraïne was Rusland van tevoren geïnformeerd over het verplaatsen van de marineschepen. Het westen van Iran is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,3. Volgens Iraanse autoriteiten raakten 200 mensen gewond. Doden zijn voor zover bekend niet gevallen. De meeste gewonden vielen toen mensen in, hun, in paniek hun huis uitvluchten na een naschok. Het epicentrum lag vlak bij de grens met Irak. Het gebied ligt in de buurt van een breuklijn en er zijn geregeld aardbevingen. Vorig jaar kwamen meer dan 600 mensen om het leven bij een beving met een kracht van 7,3. Polen heeft het Junior Songfestival gewonnen. Frankrijk werd tweede, Australië derde. Nederland eindigde op plek 13. Max en Anne kregen weinig punten van de vakjury... maar bij de online stemmers deed hun nummer samen het een stuk beter. Het weer nog, het koelt af naar 1 tot 4 graden.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 op internet. www.zfmzandvoort.nl I see the world as a candy store with a cigarette smile, saying things you can't ignore. Like, mommy, I love you. Affected by rumors, the truth I don't care. So open your mouth, stick out your tongue.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 ya me quieren desde que yo canto, pero yo soy no santo. Hasta cobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo nada más. Dile que tú eres mío desde la high. El yerno favorito de op 106.9 FM. in the good life, can't see what he is going through. nothing left, all gone and run away. Other's fires. We just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody.